time is right, your perfume fills my head. The stars get red and oh, the night so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love. Vader en dochter samen in het prachtig lied. Something stupid. Goedemorgen, welkom bij een eh, nieuwe aflevering van De Zondagmorgen van GoFM. Ik ga je oren vertellen met lekkere muziek tot 12 uur deze ochtend. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Of is het dan al middag om 12 uur? En eh, die muziek is heel afwisselend, dus blijf lekker luisteren. En we hebben ook een interessant onderwerp met je te bespreken. Je hoort het straks allemaal. Maar eerst mooie muziek van Lindis Farn. Een mooie antieke voor de hippies onder ons, Lady Eleanor. Goedemorgen. sitting lotus on the floor, barely dancing beauty with their power driven soul. Had my share of nightmares, didn't think there could be much more. Then in walked Broadwick Usher with the Lady Eleanor. She tied my eyes with a ribbon of a silken ghostly thread.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 Ze heeft een eh, boek geschreven. Eh, het boek heet De Bedweter. Waar gaat dat over? Wie is een bedweter? En wat doet een bedweter? En ben je er zelf eigenlijk ook eentje? Nou <laughs> ja, ik wel in ieder geval. Je hoort het straks allemaal hier in de show. Maar eerst prachtige soft rockmuziek van eh, Aerosmith. Die normaal heel veel herrie maakte. Maar nu in een prachtige ballet. Luister mee naar Dream On. kijk in de spiegel en ik zie je staan. Montreal op deze mooie zondagmorgen bij GoFam met Hier. Ik de wat ze een jaar of twee geleden maakten. Ah, dendert wel lekker door in mijn oren. Misschien ook bij jou. En ik hoop alleen niet dat de koffie dan over het randje gaat met eh, deze muziek. En zeker niet met de muziek van Aerosmith. Want laten we eerlijk zijn, dat was eh, soft hard rock. Hier bij GoFam op de zondagmorgen wel ongebruikelijk. Gaan weer een beetje ontspannen hoor trouwens. Na dit geweld met Yves Montand. Zo heerlijk. Rustig. Goedemorgen. La la la, mine de rien, la voilà qui revient. La chansonnette, elle avait disparu, le pavé de ma rue était tout bête. Les refrains de Paris avaient pris le maquis, les forains, l'orphéon, la chanson de maquis. Mais on n'oublie jamais le flonflon qui vous met le cœur en fête quand le vieux musicien dans le caratier vient revoir les anciens faire son métier, le public se souvient. La chansonnette, tiens, tiens. Les titis, les marquis, c'est parti, mon kiki. La chansonnette après l'effet du tort, car tous les transistors Soudain s'arrête sous le ciel de Paris, un accordéon joue la chanson de Maquis comme avant le néon, cueilli par un flonflon, un tétard en blouson. D'un front de violette va fleurir sa bardeau, car malgré son aigle au milieu du dos, le cœur est bon et sous ses cheveux gris, la chansonnette sourit. La la la, oh les cœurs, avec moi tous en cœur. La chansonnette et passons la monnaie en garçon qui connaît la chansonnette. Il a fait sa moisson de refrain de Paris, les forains, l'orphéon, la chanson de maquis, car on n'oublie jamais le flonflon qui vous met le cœur en fait il faut du temps, c'est vrai, pour séparer le bon grain de l'ivraie, pour comparer. Mais on trouve un beau jour sa chansonnette d'amour. ouderwetse Tamla Motor Soul hier bij uh, eh, GoFM op de zondagmorgen. Ja, lekker toch. Komt er nog geen aan hoor. <laughs> Ja, echt wel. Want we houden wel van een beetje eh, ouderwetse soul. Mhm. Marvin Gaye hoorde je met I Heard It Through the Grapevine. Ja, de roddelpraatjes. En verder Yves Montand met Last Chance Chansonnette, die we ook kennen in een uitvoering van Wim Sonneveld. Zo heerlijk rustig. In een ogenblik gaan we praten met Patricia de Heide over haar boek De Bedweter. Waar gaat dat boek over? Nou, het is heel gezond in ieder geval. Je hoort het zo meteen. Na Smokey Robinson met Being With You. studio heb ik een schrijver aangeschoven gekregen, Patricia de Heijden. Ja, goeiedag. Klopt hè? Ja, ja welkom. Klopt. Dank je. Allang schrijver? Eh, nou, geen eh, boekschrijver, nog niet zo mhm. lang, maar wel al lang aan het schrijven, gewoon eh, artikelen en dergelijke. En dan ook over voeding? Ja, altijd over voeding, maar ook soms een uitstapje naar andere gezondheidsgerelateerde onderwerpen. Maar geen romans. slaap of... Hm? Ja, geen romans. Nee, nou ja, er is wel wat in de maak. Maar eh, <laughs> dat is er nog niet. Maar we gaan het nu hebben over de bedweter. Dat klopt, ja. Dat klinkt heel agressief. Ja, nou ja, ik denk wel vaak. Ik ben er denk ik op het idee gekomen omdat je als diëtist dan eh, hoor je wel eens mensen praten over voeding en dan denk je bij jezelf, oh, die, die, die maar die heeft er helemaal geen verstand van. Mhm. En dan is er bijvoorbeeld een voorbeeld van twee mensen die naast je zitten in de trein en dan een uitgebreid gesprek hebben over eh, spinazie, wat je niet nog een keer mag opwarmen. En dat, ja, dat is dan al lang achterhaald. En dan wil je eigenlijk als een bedweter wil je ermee gaan oh, bemoeien daar die bedweter. Ja, maar dat, Is, het is zo, dat is niet hoe ik in elkaar zit. Ik ben niet iemand die zich uh, met andermans zaken bemoeit... of iemand probeert over te halen, anders te denken. Eh, behalve dan in mijn schrijfstijl. Want dan ja. kan en mag alles. En je mag je eh, zeggen hoe het is. Of hoe jij vindt dat het is. En dan ben je bedweterig ja. in het boek. Ja, nou ja. Maar je neemt ook vooroordelen weg, om het wel even positief te trekken, eh, toch? Ja, tuurlijk. Het is, ik vind ook, eh, het hoeft, ehm, elk eh, woord wat je negatief kan opvatten, hoeft niet negatief te zijn. net als bij de hand, betekent ook gewoon dat je heel erg slim bent. Ja, dat is waar. Ja. Dus. Het boek gaat over een ADD'er, Rosa. Ja, dat klopt ja. Wat is een ADD precies? Wat voor gedrag vertoont Het is een soort van ehm, ehm, ADHD wat iedereen wel kent, maar dan niet zo heel hyperactief. Meer oh, in jezelf actief. Dus in je hoofd eh, gaat het eh, op volle toeren, mhm. maar naar buiten toe hoef je dat niet te laten blijken. En die was nodig om het boek eh, te volmaken en de adviezen door te geven? nodig is niet het juiste woord, behalve ik vond het zelf wel nodig, want wat ik altijd ervaar als je iets wil leren, je bent eventjes iets nuttigs aan het lezen en dan ben je daarna eigenlijk een beetje. Eh, eh, je moet dan eigenlijk je gedachten verzetten. Mhm. En toen dacht ik, waarom dat niet inbouwen in een boek? Anders pak je dat boek. Je legt het weg als je er even genoeg van hebt. Als je denkt, ik kan nu, ik, ben, ik kan niks meer opnemen. En nu hoef je het boek niet weg te leggen. Want er komt vanzelf een ontspanningsstukje tussendoor. Oké. en dat is de dus reden dus dat... Uh, met wat rustige momenten. Dat je denkt, nou, hey, nou lees ik gewoon een leuk verhaal. Nu, juist. Dus je hebt je ontspanning gewoon in je leerzame stuk zitten. En eh, ja, eh, ik denk dat het vermakelijk is. Ja, want vaak is het zo je moet dit en je moet dat, ook bij die eten en met vermageringskuren en zo. Je moet van alles natuurlijk. Terwijl in het boek word je meer meegenomen in het verhaal. In Ampersand leer je wat? Ja, dat eh, heb je goed begrepen. Ik eh, vind inderdaad, ik ben niet zo van je moet, je moet. Ik wil heel graag mensen eh, helpen en advies geven. En, maar wel op een leuke manier. En daarom inderdaad, ik kan een voorbeeld geven in het verhaal eh, staat een kast die is volgeladen aan de bovenzijde. Die is topzwaar. En die is daardoor uit balans geraakt. En waar ik dan meteen aan denk is: ja, als, jij, als jouw voeding uit balans is, dan word je ook topzwaar. En dan, eh, ja, dan moet er iets veranderen. Oh, eh, en zo maken we steeds in het verhaal maak ik steeds dat soort overschakelingen. Ja. Dus de kast is een metafoor als die uit balans is voor dat je zelf ook uit balans kan zijn. Inderdaad, die kast is dan de metafoor. Als je uit balans bent, als jouw voeding uit balans is, ja, dan word je top topzwaar, zoals de kast. En de kast is dan eh, ja, gaan wiebelen. En dat is best een eh, grappig verhaal. Kans dat hij omvalt is aanwezig. Juist. ja, En dat is met de mensen ook zo. Ja. ja. En zo staat het boek vol met eigenlijk een beetje verborgen tips en dingen die je, die je kan doen daarmee. Ook sport komt nog tevoorschijn, begrijp ik? Ja, dat klopt. Als mensen meer over de boek willen weten, verkrijgbaar bij... Boekscout.nl Boekscout, daar is het te koop. Dat klopt. De Bedweter, geschreven door Patricia de Heijden en uh, ze is auteur en illustrator. Ja. Kan je rustig stellen dus. Dat klopt. Dankjewel voor het gesprek. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. een passie hè, op de zondagmorgen met eh, Whitney Houston in de show. All the man I need. Nou, je zou eh, de man maar zijn. Toen de tijd, hè? Want ja, we weten hoe het afgelopen is met Whitney Houston, helaas. Hoe het eh, gaat met Claudia de Brij, kunnen we nog dagelijks lezen in de roddelbladen tenslotte. En daarom draaien we van haar een van haar allermooiste nummers hier in de show. Mag ik dan bij jou? Kom je er net bij bij GoFM? Welkom bij de show, de zondagmorgen van Go. En ik ben bij je tot 12 uur. En blijf bij me, want we hebben echt heerlijke muziek om te ontspannen op zo'n dag als vandaag.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 Als de liefde komt en ik weet het zeker Yeah. is verdriet, hè? Mandy bij Barry Manilow. Geweldig. En ehm, een troostrijk lied. Lekker ouderwets, hè? Hoe zeg ik dat? Ja, lekker ouderwets. Troostrijk. Man, man, man. Dat is een term uit eh, de vorige eeuw of zo, hè? Claudia de Brij met Mag ik dan bij jou? Nou, tuurlijk. Heb ik jou verteld dat we onze website weer vol hebben staan met prachtig en eh, actueel nieuws... Ja, echt waar. Moet je maar eens naartoe gaan. www.go-rtv.nl Daar vind je het laatste nieuws uit Zeeuws-Vlaanderen en omgeving.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 Het komt uit 1987 van Circus Custers, maar het grijpt nog altijd een beetje aan. Hè? Monica. En daarvoor Paul Carrick en Eyes of Blue. Aan het einde van het eerste uur van de show. Zometeen de tweede uur. Ga een beetje tempo opkrikken. Maar ook zometeen na 11 uur heb ik heerlijke muziek voor je. Op deze, nou toch wel, alleraardigste zondagmorgen. Dus blijf bij me, blijf bij GoFM. Tot besluit R. Kelly. En If I Could Turn Back the Hands of Time.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 realize how much.